van der Linde met het NOS-journaal. In Bosnië zijn presidentsverkiezingen in het Servische deel van het land... gewonnen door de rechterhand van de huidige president. Sinisha Karan kreeg een nipte meerderheid van 50,9 van de stemmen. Dat is de voorlopige uitslag van de kiescommissie. Karan is een bondgenoot van de vorige president, Dodik. Die werd deze zomer veroordeeld omdat hij de vredesakkoorden van 1995 had tegengewerkt. De Servische Republiek is een autonoom deel binnen Bosnië en Herzegovina. Vertrekkend president Dodik heeft gedreigd het gebied af te scheiden. Europese landen hebben een tegenvoorstel gedaan voor het Amerikaanse plan voor Oekraïne. Ze willen dat Oekraïne niet de Donbass op hoeft te geven en dat het land veiligheidsgaranties van de VS krijgt. Een Europese delegatie sprak in Genève met Oekraïne en de VS... over het 28-puntenplan van de Amerikaanse president Trump... voor een einde aan de oorlog met Rusland. In Colombia zijn 17 minderjarigen gered uit handen van een Joodse secte. De ultra-orthodoxe secte wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen. De immigratiedienst van Colombia heeft foto's van de kinderen gedeeld op sociale media... waarop gezichten zijn afgeschermd. De secte, waarbij vrouwen van top tot teen bedekt zijn in zwarte tunieken... is in Canada en Mexico onderzocht vanwege mogelijke mishandeling van kinderen. Eind vorig jaar werden in Colombia ook al 160 kinderen en jongeren bevrijd op een boerderij. De tennissers van Italië hebben de Davis Cup gewonnen. Zonder toptennisser Yannick Sinner waren de Italianen met 2-0 te sterk voor Spanje... dat het zonder sterspeler Carlos Alcaraz moet doen. Italië won de Davis Cup voor de derde keer op rij.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 What's going on? Tell me. People dying. Yeah. People crying. Uh-huh. Lord help us. Mother, mother. There's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother. There's far too many of you dying. What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better What's going on? When we're politically blind, we can't see the signs of endangered time. What's going on? what's going on in the world today? I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to comfy to lift our hands in the air and drive on this way. Father. Father. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us? Together we can all be strong. You know, yeah. You know so you can And Marvin, wise words forever remain. Dealing with this modern day problems because of ignorance surrounding me and my constituents.